Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. Acht minuten overheen betekent deel 2 van de werkdag is begonnen. En dat is extra lekker op vrijdag. Want dan ben je bijna toe aan weekend. Tenminste, ga je een beetje lekker Zitten we nog goed in de wedstrijd? We gaan er alles aan doen door de beste beats te geven met straks. Een live set van Offenbach hier in de DJ Boot bij Slam. De mannen uit Frankrijk. En eerst is het tijd voor je vaste prik tussen 1 en 2. Dit is In The Mix, Rehab met Bad Bunny zometeen. En ook Cassia en Gordo, Reinier Zonneveld. Krijg je daar Missy Elliott. Missy, we put it down, I'm the hottest round. tú me tienes loco, loco, contigo, que estás en Gordo Loco Loco in de set van Rehab tot twee uur in de Slam Mix Marathon. Goed nieuws, er komt heel veel nieuwe muziek aan van Renier Zonneveld. En het tempo gaat wat naar beneden. Hij heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Eigenlijk dit jaar, ik heb een paar maanden vrijgenomen om heel veel nieuwe muziek te maken. En ik, ja, ik moet zeggen dat dat hele harde werk wel een klein beetje was uitgekeken. Want je zit op een gegeven moment in een bepaald tempo. Ja, dan heb je maar één groove of een paar grooves die werken, omdat het zo snel is, weet je wel. Ja. Dus ik heb het tempo een klein beetje teruggeschroefd. En er wordt nog steeds wel, geknald natuurlijk op mijn shows. We hebben wel nieuwe tracks gedaan, maar wel wat meer melodie erin en wat meer verrassingen. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om, eh, om muziek te maken. En dat is niet per se eh, heel erg genre gebonden Ja, we gaan een beetje naar de mellow kant van Renier Zonneveld. Dit is Rehab met nu een track van No Thanks, Where I Be in the Mix. I'm say so where I be, be, be. on the stage, know where I be, be, be. the stage, know where I be, be, be. the stage, know where I be, be. the stage, know where I be, the stage, know where I be. She wanna dance in the back of the VIP, so let's go. in the back of the VIP. So let's go. stage though where I beat, beat, beat. the stage though where I beat, beat, stage though where I beat, beat, wanna dance in the back of the VIP? So let's go. in the back of the VIP. So let's go. De prik tussen 1 en 2. En lekker dat hij dat iedere keer weer maakt. Dat we denken van ja, dan moeten we mee doorgaan. Dit is Rehab in de mix. Met natuurlijk de meest gestelde vraag. Wat hoorde ik nou net? En dat mag natuurlijk ook hè. De track van Leonardo da Silva, El Tempo, Adam Ten en A Million Pieces kwam voorbij. En zometeen het track van Noon en Huddy, I Can't Live in de mix. En maak je klaar straks live in de DJ Boot Offenbach. do things right. fire in the sky. die remix van Smoke on the Water gedaan in de set van Rehab. Vroeger bangend met lange haren. Zullen inmiddels alweer afgeknipt zijn. En misschien verloren, maar goed, Turkije staat nog altijd open. <laughs> Het is de set van Rehab die je hoort. Met net een track van Galoski, Feel the Fire. Daarvoor dus Intra en Sky. Known and I Can't Live. En wat komt er nog aan? Een track van Rehab zelf. Een Izzy Bizou, I Had a Dream. En zometeen weet je ook... Wat is de populairste dancer voor komende week? De Mix Marathon Track of the Week. Krijg je zo meteen. I up, in my my finger on the trigger. I never giving up. Back up, up. I ain't never giving up. Rock up, rock up in my body. Guess they want to test my love. Finger, finger on the trigger. I ain't let it bang. que es this rock up in my pocket is the rock up in my rock up rock up rock up in my pocket es the rock up in my pocket is je er weer bij in de Slam Mix Marathon. Dan moet je nog even het weekend in met de populairste danstrack voor komende week. Wat is nou de track die op de dansvloeren gewoon aan is? Waarbij je denkt als je in de club staat, ik mis deze. Maar waarschijnlijk heeft de DJ deze nog niet eens op Serious Basic staan. Zo goed ben je op de hoogte van de laatste dansmuziek. De nieuwe Mix Marathon Track of the Week is van een bekende in de scene. deze nog. Lessons in Love. En natuurlijk I Remember Cascade is weer bekker in business dan ooit. En heeft de populairste te pakken. Samen met Annabel Englund en Sid heeft hij de Mixmarathon Track of the Week